Maar dat ging niet door en dus kon de zaak weer verder gaan. Dan uh, herover ik weer de zitting. En de zitting zoals die geschorst was na het wrakingsverzoek wordt eh, hervat... Het wraakverzoek is afgewezen, dus we blijven gaan voort op het punt waar we gebleven waren. Het is dus nog even wachten op het besluit van het gerechtshof. De politie heeft al laten weten dat ze vanavond, avondklok of niet, sowieso gaan surveilleren. Door nieuwe maatregelen is er opnieuw chaos ontstaan op de weg bij Europese grenzen. Onder meer van Tirol en delen van Tsjechië naar Duitsland moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Er zouden daardoor tientallen vrachtwagenchauffeurs vaststaan bij de grenzen... met hun laadruimte vol spullen voor onder meer ziekenhuizen en apotheken. Een vermist meisje uit Voorburg bij Den Haag is weer terecht. Een week geleden verdween het kind spoorloos, maar vandaag is ze in het buitenland gevonden. Het is niet bekendgemaakt waarom ze daar was. Volgens de politie was het meisje uit zichzelf weggelopen. Een bijzondere inzamelingsactie van een familie uit Zeeland. Ze zamelen geld in om hun zus in Australië op te zoeken nadat haar man daar werd opgegeten door een krokodil. Je hoort een Australische verslaggever. Yesterday afternoon, wildlife officers caught and killed that 4 meter crocodile after spotting it near the dinghy where Andrew Heard was last seen. Now we understand that wildlife officers say that dinghy had marks on it consistent with a crocodile attack. He was last seen on Thursday afternoon in waters off Hinchinbrook Island and never made it back onto dry land. De man bleek dus opgegeten door een krokodil. Het dier werd daar afgemaakt en in de buik van de krokodil werden de lichaamsdelen van de man gevonden. De familie van de vrouw is nu een inzamelingsactie begonnen... zodat ze naar Australië kunnen om haar te troosten en bij te staan. En dan nog het weer. Het is voorbij met de vorst. blijft een graad of 6 vannacht met wat regen. Morgen overdag bewolkt, vooral in het noordoosten wat regen. En dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 How do like your ex in the morning? Nou, ik zou het wel weten op deze frisse Valentijnsday. Goedemorgen ZFM-luisteraars. Welkom aan eh, de luidspreker. Waar dan ook... Eh, ja, vandaag wederom een volgeladen uitzending ZFM Jazz. Gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer. Wij gingen van start zoals gebruikelijk met eh, Mulder en Mulder. Het legendarische duo dat eh, veel heeft opgenomen als trio en als kwartet. En van dit trio had ik eh, vorige keer al beloofd... ga ik elke keer als wij een uitzending hebben... als ik een uitzending heb, ga ik iets draaien. En vandaag iets heel toepasselijks. Wat Baby... It's cold outside. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you so very nice. I'll hold your hands, they're just like my mom start to worry. and hurry. father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, I better scurry. Beautiful, please don't. Well, hurry. maybe just a half drink more. Put on some records while the I neighbors pour. might think, but baby, it's bad out there. Say what's in this drink. No caps to be had out there. I will you high. Eyes are like starlight to now. Break the spell. I'll take your head. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no. Mind sir. if I move in At closer? least I'm gonna say that we've tried. What's the sense of hurting my pride? Really can stay. Baby, don't hold out. Oh, Baby, it's cold outside. outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. baby, it's cold outside. The welcome has How lucky that you so in. nice and warm. Look out the window at that store. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves on a tropical shore. My maiden aunt's mind is Gosh, vicious. your lips look delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get but home. But baby, you'd freeze out there. Say, darling, can you lend me your it's calm? It's up to your knees out there. It's really been grand. When I touch but you, don't you see? How can you do this? to be taught tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. least there will be plenty in If you got pneumonia and died, really can stay. Get over that old doubt, All baby. It's cold. Doris Day, The More I See You. Aan het begin van de uitzending had ik het over eh, Valentijnsdag. Ik ga er eh, behalve op muzikaal gebied verder weinig aandacht aan besteden. Behalve dat ik ga zeggen dat eh, deze dag de dag is van de patroonheilige Valentijn. Sinds 469 want toen is deze dag uitgeroepen door paus Gelasius... tot eh, de dag van de patroonheilige Valentijn. Eh, in Amerika is men op enig moment begonnen met deze dag... de dag van de... Van de eh, het commerciële oogpunt eigenlijk ook. Hè? De nadruk van de anonieme liefde. En wij hebben dat overgenomen sinds de jaren 90 is het hier ook eh, gedoe daarover. Nou, en eh, mijn link met de jazzmuziek is dat het een, eh, nummer is... My Funny Valentine. Dat is ehm, in 1937 geschreven voor de musical... van de, een musical die heette Babes... En die is geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart. Rodgers en Hart, een beroemd Amerikaans duo... die vele songs in de American Songbook heeft eh, opgenomen. En nou is het zo dat dit nummer is uh, honderden keren vertolkt... door allerlei jazzmuzici op allerlei albums. En ehm, een van die mensen was uh, eh, Chad Baker... van wie het een soort herkenningsmiddel is geworden... En het grappige is dat de vertolking door Jerry Mulligan... die ik later in dit programma ga laten horen natuurlijk... is eh, in Amerika weer ehm, de aanleiding geweest... om door de Library of Congress's National Recording Registry... Eh, daar is hij door eh, in het, in het Amerikaanse culturele erfgoed opgenomen. Nou, kun je nagaan. Ik heb eh, vandaag ervoor gekozen om dit nummer een aantal keren te laten horen. Maar dan natuurlijk door verschillende vertolkers. En eh, onder het mom dat er steeds mensen bij dit gezellige en interessante programma aanhaken. Dus dan voor iedereen die dan aanhaakt is het weer een nieuwe vertolking. En degene die vanaf nu luistert, die heeft dan lekker de diverse vertolkingen gehoord. En wat ik nu ga laten horen... dat is eh, een vertolking door een van de mensen die... wat oh, wat ik zeggen. Meerdere mensen die eh, hier kind aan huis zijn of waren... bij Jazz in de Krocht. Ik heb hier een vertolking van Romy Halifax... Rom Halifax en zijn Fabulous Orchestra... Rom Helwig, vocals, Loet van der Lee trompet... Peter Lieberom sax, Martin Ostergitaar... Erik van der Luid piano, Erik Timmermans op de bas... en Frits Landersberg op het slagwerk. En we gaan luisteren naar hen allen... in de vertolking van My Funny Valentine. time. You make me smile with my heart. Your looks are laughable. photographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mom? little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smiling? But don't change a hair for me Not if you care for me Stay, little Valentine Stay Each day is Valentine's Day ensemble van David Lukac, de trompetist die momenteel in de Dutch Winkelers Band speelt. Alhoewel speelt, eh, hij zit erin. Maar ook die jongens die zijn al maanden niet meer aan het spelen. En dat was het eh, nummer Dream City. Ik ga nu iets laten horen van een zangeres vorig jaar overleden. Rick de Nijs. Die ehm, gaat vertolken The Good Life een nummer geschreven door de Franse chansonnier, zanger-entertainer Sacha Distel. met Lionel Hampton in een interessant nummer, Cute. Dexter Gordon. Het leidend thema vandaag, luisteraars, is eh, de vertolking van My Fully Valentine. En allen die nu op het punt staan om een ehm, dienblad aan te, aan te laten rukken met eh, warme croissants, uh, koffie, vers sap, uh, de eitjes, et cetera Um, die zou ik aanraden om de luidspreker wat harder te zetten. Want wat is er mooier dan de vertolking van... My ja, ik weet dit ook. De mensen die aan uh, intermittent fasting doen... die denken, ja, dat heb ik allemaal niet. Maar dan denk je er, ga je alvast nu maar luisteren... en straks om 12 uur, dan denk je dat erbij. We gaan nu luisteren naar de prachtige vertolking van My Funny Valentine... door Ingram Washington. En hij wordt eh, begeleid door Kajan Witmer. Die hoor je op heel veel eh, platen. Een begenadigd Nederlandse pianist. Peter Björnild op de bas. Marcel van Engel op het slagwerk. Olaf Hoeks, daar hebben we hem, op de tenorsax. Mike Booth, die speelt trompet en flugelhoorn. Hermine Deurlo, ik weet niet of ze ook bij Dunnemer meedoet... maar die op de harmonica. En we gaan zoals gezegd luisteren naar Ingram Washington, My Funny Valentine. comic valentine. You make me smile. dat in de, eh, uitgevoerd door het orkest van eh, Ray Brown. Eh, en het orkest heette The Band of Renown. En die startte hij in 1938. En bij zijn overlijden in 2001 was die band nog steeds aan het spelen. Een man die ook enorm veel heeft betekend... in de ontwikkeling van de big band jazz. We gaan nu naar een vertolking door een vertolking door Aretha Franklin. Want die ehm, eh, neemt het op voor allen die vandaag een Blue Day hebben. Today I sing the blues. today. tune from the pen of Alec Wilder, a very beautiful old tune, I'll Be Around. Talking, I'll Be Around. Het eerste uur ZFM Jazz zit er alweer bijna op, eh, luisteraars. En eh, daarna gaan we nog een uur verder. Vandaag is het thema uh, My Funny Valentine. ik heb een keuze gemaakt uit honderden vertolkers. En ehm, nou, die laat ik dan horen. En het eerste uur, dat sluit ik af met een... Een vertolking van dit nummer, geschreven door Rogers and Hart. My Valentine, door twee heren en hun begeleiders... die eh, hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Stan Getz en Chad Baker.